worden ergens anders naartoe gestuurd. Sommige zelfs naar Ierland of Frankrijk. Deze verslaggever van Sky News is bij het vliegveld. This is a time when flights would normally start to land at Heathrow Airport. But the skies are completely silent. And when I arrived uh, earlier this morning, some of the lampposts weren't working of just how significant this power outage is. Ja, ze zegt dat de stroomstoring grote gevolgen heeft. Dat is trouwens ook zo voor mensen die in de buurt wonen. Ongeveer 16.000 huishoudens en bedrijven in de buurt van het vliegveld zitten voorlopig zonder stroom. Veel gletsjers in Europa en Noord-Amerika zullen het einde van de eeuw niet halen, zeggen weerkundigen en onderzoekers. Er waren de afgelopen jaren veel warmterecords en dat betekent dat gletsjers sneller smelten dan ooit. Dat kan leiden tot overstromingen en een stijging van de zeespiegel. Het is ook een bedreiging voor de drinkwatervoorziening van honderden miljoenen mensen. President Trump heeft opdracht gegeven om het ministerie van Onderwijs te ontmantelen. Hij tekende het besluit voor het oog van de camera. I will sign executive order to begin eliminating the Federal Department of Education once and for all. Ja, volgens Trump geeft de Amerikaanse overheid te veel geld uit aan onderwijs en vallen de resultaten daarvan tegen. Hij wil het onderwijs laten regelen door de staten zelf en de ouders. Er zou nog wel overheidsgeld gaan naar kinderen van ouders met een laag inkomen en naar kinderen met een beperking. In een garagebox in het Limburgse Bocholt heeft de politie bijzondere snacks gevonden. Er lagen 100 zakjes snoep en 250 zakken chips met THC erin. De werkzame stof in wiet. De politie heeft nog niemand opgepakt en denkt dat de stoontmakende snacks uit Amerika komen. Ergens anders in Limburg, in Weert, werden gisteren miljoenen illegale sigaretten in beslag genomen. Die peuken werden gemaakt in een fabriek in Düsseldorf. Düsseldorf. Er was een complete professionele productielijn ingericht... waardoor de Belastingdienst miljoenen zou zijn misgelopen. Voor die illegale sigarettenhandel zijn 13 mensen opgepakt. Het weer, het wordt een heerlijke lentedag en de temperatuur komt einde van de middag boven de 20 graden uit.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 Vliegveld Heathrow bij Londen ligt plat. De oorzaak is een grote brand in een stroomstation. Daardoor is er geen elektriciteit op en rond de luchthaven. Zo'n 120 vluchten die al onderweg waren naar Heathrow moesten uitwijken naar andere vliegvelden. Bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Berlicum is het gemeentehuis belaagd.